Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS 3. De ex-vicepresident van de Verenigde Staten, Mike Pence, moet naar de rechtbank komen om te getuigen tegen zijn vorige baas, oud-president Donald Trump. Het gaat allemaal om het onderzoek naar de pogingen van Trump... om de presidentsverkiezingen van 2020 te saboteren. Dat Pence nu wordt opgeroepen is bijzonder, zegt deze expert tegen CNN. We have the former vice president of the United States... having to testify in a grand jury against the person that he served under... the former president Donald Trump. This is an extraordinary moment in American history. De commissie wil graag van Pence weten wat hij met Trump heeft besproken... voordat het kapitool werd bestormd. Trump riep zijn aanhangers toen op om in het verzet te komen tegen de uitslag van de verkiezingen... die hij had verloren van Biden. De Tweede Kamer vindt dat parkeerterreinen zoveel mogelijk overdekt moeten worden met zonnepanelen. Een voorstel van D66 hierover is met grote meerderheid aangenomen. Volgens die partij kunnen dan per jaar miljoenen huishoudens en elektrische auto's van stroom worden voorzien. De plannen voor de komst van een nieuw erotisch centrum zijn het gesprek van de dag in Amsterdam. Burgemeester Halsema heeft drie locaties op het oog waar sekswerkers straks misschien aan de slag kunnen. Eentje daarvan is op de NDSM-werf, maar dat ziet deze man niet echt zitten. Die pont raakt dan helemaal overbelast met allemaal uh, party de mensen die hier rond gaan plassen en toestanden gaan maken. En je krijgt de criminaliteit, komt deze kant op. Het is uh, maar geen goede ontwikkeling. Het idee van het nieuwe erotische centrum is dat er dan op de wallen wat ramen gaan verdwijnen. Halsema verwacht zelf dat er helemaal niet zoveel overlast zal zijn en een pijnlijk moment tijdens dit RTL 4-programma vanavond. Ja, goedenavond. Het is dinsdag 28 maart. Dit is editie NL. Want toen het ging over dit onderwerp... Arriva vindt het oneerlijk dat de NS zoveel spoor wordt gegund... en is samen met een aantal andere regiovervoerders een rechtszaak gestart tegen de staat. Ja, daarbij ging het even helemaal verkeerd, want op de achtergrond liet het tv-programma per ongeluk een foto zien van Auschwitz... toen het ging over cijfers over het Nederlandse spoor. Op Twitter zegt editie NL nu sorry en zegt dat het nooit had mogen gebeuren. Krijg je nog het weer, bewolkt en op veel plekken valt er wat lichte regen. Morgen begint droog en zonnig, daarna komt de bewolking aan en gaat het ook plensen.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 Tom Waits. Wait. Susie, Suzy voor het eh, compliment. De opening eh, van Tom Waits met Waltzing Matilda. Terecht merkte ze op dat Rod Stewart dat ook heel mooi heeft gezongen. Nou, ik heb nog meer eh, verzoekjes gekregen in de, in de loop van de week.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 Ook Marianne. Marianne wordt bezongen door The Shadows. Every now seems endless. How slow the moments go, but how fast. see. Marvin en Bruce Wells eh, en eh, Brian Bennett op drums. The Shadows met Marianne. We gaan eh, naar een nummer van die Association. Daar ben ik fan van. En het nummer heet Never My Love. Ik weet niet of u dat iets, of u dat iets zegt. Never My Love. daar had ik hem net voor staan. Dan moet ik wel even kijken, Charles. Waar heb je hem nou gelaten, jongen? Want... Weet je wat, we gaan eerst even een andere doen. We gaan... Maggie gaan we bezingen. Nou, niet Maggie McNeil, maar een andere Maggie. En die kan ik niet laten gaan. was een, een hobo. I Can't Let Maggie Go. En het waren natuurlijk de Honeybus. Nou, ik had het net over die Association. Die gaan we nou echt horen hoor, met Never My Love. You ask me if there'll come a time and I grow tired of you. Never mind, love. Never mind, love. You wonder if this heart of mine will lose its desire. you think love will end when you know that my whole life depends Association met eh, Never My Love. Vorige keer las ze al op bed, heeft ze me verteld. Ze was moe, uh, maar dan heeft ze dat mooie plaatje gemist... waar ze zo van houdt. En eh, het gaat over Aubrey. wordt gezongen door David Gates. En David Gates is natuurlijk de leadzanger van de groep Brad. Nou, een hele mooie, heldere stem en een prachtig nummer.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 Maar waar hij wel altijd van gedroomd heeft. En eh, in zijn fantasie, misschien wel een werkelijkheid waar hij eh, ooit mee te maken heeft gehad, weet ik allemaal niet. Maar eh, daar droomt hij over, over Aubrey. Ik ga een nummer draaien voor Susie Davis. En alleen maar omdat Garth Brooks daar deel van uitmaakt. Met Faith Hill, Billy Dean, Olivia Newton-John, John, McNeil en ja, ook Michael McDonald. Nou, heel mooi worden, denk ik. One heart, one heart, one heart at a time. muziek. Ja, ik weet niet of u Frank Marsmeijer eh, heeft gekend. Hij eh, presenteerde hier vroeger in Nederland eh, een, televisieprogramma. En hij is later in een Belgische cel terechtgekomen... omdat hij in ieder geval verdacht werd van cocaïnehandel. Hij heeft een aantal jaren vastgezeten. Dus dat, die verdenking die werd kennelijk ja, bevestigd met bewijslast. Want hij, is, heeft een tijdje het gevangen gezeten. Maar Frank Marsmeijer had een dochter... Een eh, klein meisje, ik denk dat ze toen een jaar of tien was. Eh, die zong samen met mijn zoon Sven een duet. Nou, dat wil ik u niet onthouden. Het liedje heet Nooit Zonder Jou. U hoort dus mijn zoon Sven. Ik denk dat Sven eh, een jaar of 11, 12 was.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 Duif, een jaar of twaalf oud. Charlotte Marsmeijer, een jaar of negen. Zongen een duet, Nooit zonder jou. Nou, best leuk. Jeroen Post eh, is, dacht ik, de schrijver van het nummer. En Jeroen Nap was in ieder geval de producer. Degene die het allemaal heeft eh, vastgelegd. Digitaal eh, op de... Op, ja, nou ja, tegenwoordig, vroeger zou je zeggen op de plaat. Hè? Of op de cd. We gaan eh, genieten van eh, eh, het zolderkamertje met Rob de Nijs. Ritme van de regen. Maar dat doen we nou met Dan Vogelberg. En dan klinkt het zo. Rhythm of the Rain. Monday, Erin regen komt. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. We kennen het voorop de ijs en nu heeft u het gehoord van Dan Vogelberg, Rhythm of the Rain. Dit vind ik ook zo'n mooi nummer, luisteraars. Lara Fabian met eh, het Adagio. Fabians is afkomstig uit, eh, uit België. En wat een, eh, ja, om het oneerbiedig te zeggen, van een strot heeft die dame. Prachtig. Een klassiek nummer. En dan eh, zo mooi ingezongen, het Adagio. We gaan naar de Angel of the Morning. There'll be no strings to bind your hands Not if my love can bind your heart And there's no need to take a stand For it was I who chose to start I see no need to take me home the dark. allemaal uit de jaren 60. P.P. Arnold was dit. Ja, Angel of the Morning. Eh, u kent allemaal het nummer van I Who Have Nothing van Tom Jones. Maar we hebben in Nederland een aantal musical zangers Vrij onbekend, maar als u ze hoort... of als u hem hoort, moet ik zeggen... want ik heb het over Jasper Daconis. Die doet mee in allerlei eh, ja, Nederlandse producties, allerlei eh, musicals. Ook wel Engelstalige producties... En dat laat hij nu ook horen met I Who Heard Nothing van Tom Jones. Jasper Takonis. Kan die man zingen of kan hij niet zingen? Jasper Tekodes, onbekend talent. Nou ja, talent eh, is hij al, eh, dat heeft hij al een hele tijd natuurlijk. Hij heeft ook zijn diensten bewezen in diverse musicals. En, eh, in Nederland eigenlijk ondergewaardeerd. maar ik maak dat allemaal goed vanavond door hem te draaien... met een nummer van Tom Jones, I Who Have Nothing. U bent voor mij allemaal schitterende mensen. Beautiful people. beautiful people. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people. We share the same back door and and bright. We never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands in.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 You look like friends of mine, and it's about time. living right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too. I <laughs> ah. Een glaasje wijn. Een broodje. Misschien ook een blokje kaas. En mannen, gewoon een biertje. En geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Dat moet u vooral doen, luisteraars. En eh, ik meen het hoor. Het is nog, geen, uh, nog niet afgelopen, maar het is toch al over volgens Cliff. komt eraan. Onverbiddelijk, maar ik ben straks nog een vol uur bij u. Dus blijf allemaal luisteren naar eh, de mooiste love ballads komen voorbij.